Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Utrechtse rabbijn Heins heeft aangifte gedaan... omdat een man hem op zijn hoofd zou hebben geslagen. Dat gebeurde in een Utrechts winkelcentrum. De politie doet onderzoek naar de klap... en de burgemeester van Utrecht heeft zich hard uitgesproken over het incident... en over het antisemitisme, jodenhaat in Utrecht. Demissionair premier Rutte zei gisteren ook... dat het echt de verkeerde kant op gaat met het toenemende antisemitisme in Nederland. In Haiti wordt een bekende YouTuber gegijzeld. Het gaat om de maker van het account Your Fellow Arab. De Amerikaan heeft zo'n anderhalf miljoen volgers... en reist daarvoor naar allerlei gevaarlijke plekken op de wereld. En nu wilde hij dus een video over Haiti maken. Haiti is een van de armste landen van het noordelijk halfrond... en er is veel criminaliteit. Vorig jaar alleen al kwamen er door bende geweld 4500 mensen om. In een video die hij vlak voor vertrek deelde, leek hij zich wel bewust van het gevaar. We'll get there while it's dark and that place is completely run by gangs. So you don't want to be dealing with the gangs even though we have safe passage we're already approved. All it takes is one stupid gang member holding an AK-47 for one thing to go wrong. So we're not taking that risk at night. We're going to be leaving at 3 in the morning. Ja, maar het ging dus wel mis. De YouTuber had een interview geregeld met een grote bendeleider... maar werd daarna ontvoerd door andere criminelen. Hij wordt nu al twee weken vastgehouden... en er wordt een half miljoen euro geëist. En een weekendje helemaal uit je plaat gaan op een festival wordt steeds duurder. Voor een Lowlands-ticket betaal je dit jaar bijvoorbeeld 25 euro meer dan vorig jaar. Ook de ticketprijs voor Paaspop is omhoog geschoten. Drie tientjes extra moesten bezoekers neerleggen. Ja, en dat was toch even slikken, merkte mijn collega op het festivalterrein daar vanmiddag is veel, maar het hoort wel bij. En het is zo groot en ik snap het wel. Het is het enige festival waar ik naartoe ga in het jaar, dus dat eh, mag dan. Ja, alles wordt duurder en ook de drankjes zo worden duurder. Dus alles gaat echt in de prijs zo omhoog wel. Ik vind het wel jammer, maar zo kies ik wel minder snel om ergens heen te gaan dan wat ik eerst deed. Ja, volgens de Club van Festivals en Poppodia zorgt het ervoor... dat steeds meer jongeren tussen de 17 en 20 thuis blijven. En daar zijn ze niet blij mee, maar dat tickets duurder worden... is volgens hun niet te stoppen, omdat er ook meer geld moet...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 Don't wanna let you go. Almost like every night, I feel it in my bones. Whenever we're alone, don't wanna let you go. Almost like every night. Thank back. the talk, get to it. So what you think? What you think? Be there soon, be there soon. I just think I might chill for the night. If that's what you like, hit me with that invite. And ooh, girl, it's so fine. You think I am as well? You ask me what I'm on.